Goedemiddag, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Vorige maand was de warmste januari sinds het begin van de metingen. En dat terwijl we in La Nina zitten, dat is een periode waarin het juist kouder dan normaal is. Dus ja, dan zou je denken dat de kans groter is dat het juist wat koeler is. Dus dan is het wel eh, verbazingwekkend dat het nog eens een stuk warmer is. Blijkbaar zijn er andere factoren naast die El Niño-La Niña-cyclus... die een heel grote rol spelen de laatste tijd in het opdrijven van die temperaturen. Je hoorde het Europees Klimaatbureau Copernicus. Hij zegt dat het wel duidelijk is waar die lange termijn opwarming van de aarde vandaan komt. De hoeveelheid CO2 die we uitstoten met z'n allen. Het geld klotst tegen de plinten bij ING. De bank heeft vorig jaar een gigawinst gemaakt van 6,4 miljard euro. Economiecollega Roland Muller vertelt waar dat bedrag vandaan komt. Vooral aan leningen. En dan moet je vooral denken aan grotere zakelijke klanten. Maar wat ook wel opvalt is dat ze toch ook wel heel veel klanten erbij krijgen... voor betaal- en spaarrekeningen. En met name de klanten die ze hebben, die, eh, ja, daar staat ook meer geld op die rekening. Dus ze beheren gewoon ook een stuk meer. En eh, ja, wat ook wel opvalt is dat ze uh, ruim een miljoen extra gebruikers hebben... die mobiel bankeren. ING gaat dus lekker en heeft flinke ambities. Het bedrijf wil de beste bank van Europa worden. Ze denken erover om concurrentie concurrenten op te kopen of onderdelen daarvan. Fietsers in Flevoland worden het bos ingestuurd. Vanwege werkzaamheden in Zwifterband is er een omleiding met een alternatieve route. Maar wie de borden volgt, komt in een sloot uit. Het is een beetje wazig. Als je heel braaf met je fietsje aankomt en je volgt de gele pijlen, dan bots je op een hek. En dan kun je niet verder. Dat is natuurlijk belachelijk. Want als je de afzetting echt nu volgt, moet je via de sloot naar Dronten. Wie dat bedacht heeft, is weer heel erg wakker, maar niet heus. De gemeente zegt dat er een nieuwe brug had moeten liggen, maar de bouw daarvan heeft vertraging opgelopen. De borden zijn inmiddels verwijderd en er staan nu verkeersregelaars. Die sturen de fietsers, als het goed is, wel de goede kant op. En het weer nog een wisselend dagje met vanuit het noorden steeds meer opklaringen met flink wat zon.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 Een ingenieur die werkzaam was bij ASML en chipmaker NXP... speelde jarenlang bedrijfsgeheimen door aan een Russische inlichtingendienst. Dat heeft de AIVD aan het Openbaar Ministerie laten weten. Eind vorig jaar werd de man opgepakt. De maand januari is wereldwijd de warmste ooit gemeten, meldt het observatorium Copernicus. Het was gemiddeld 13,23 graden in januari. Ajax-middenvelder Juri Regeer heeft op een training een enkelblessure opgelopen. Hij staat daardoor zeker twee maanden aan de kant. Het weer vanuit het noorden klaart het op, al blijft het in het zuiden en zuidoosten grijs.